van 2 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vormt niet alleen meeroken een risico, maar moeten ouders ook het goede voorbeeld geven. Uit onderzoek dat KWF heeft laten doen blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders voor een verbod is. Op sommige plaatsen is zo'n verbod er al, zoals in Hillegom. In landen als Frankrijk en Engeland zijn speeltuinen al rookvrij. Ongeveer 25 democratische leden van het Amerikaanse congres bezetten al uren de vergaderzaal in Washington. Ze houden een sit-in en willen net zo lang doorgaan tot er een stemming komt over strengere wapenwetgeving. Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en Republikein, noemt het een publiciteitsstunt. In de Utrechtse wijk Overvecht is iemand doodgeschoten. De daders zijn volgens ooggetuigen op een scooter gevlucht. De politie zoekt met een helikopter naar de schutters. En de straat in Overvecht is afgezet voor sporenonderzoek. De politie kan nog niet zeggen of het om een liquidatie gaat. Twee zieke wetenschappers zijn gered op de Zuidpool. Een vliegtuig haalde de twee op in onherbergzaam gebied... waar nu eigenlijk niet gevlogen kan worden vanwege de kou... en het feit dat het 24 uur per dag donker is. De National Science Foundation wil niet zeggen wie de twee wetenschappers zijn... en wat ze mankeren. Ze worden overgebracht naar een ziekenhuis in Chili.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 show you how to do it and we start real slow. You just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 Four.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 down, I'll take it slow.